Goedemiddag, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er komen extra opvangplekken voor asielzoekers. Komende weken krijgen 7500 statushouders een tijdelijk huis... en worden in elke veiligheidsregio 225 extra opvangplekken geregeld. Die maatregelen worden nu genomen omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol zit. Je hoort burgemeester Bruls. Ja, het moet. Het is niet onze kerntaak. Eh, liever zouden we het niet willen hebben. We moeten er eh, wederom een extra inspanning leveren nadat we al maanden bezig eh, zijn. Maar ja, als het niet kan zoals het eigenlijk moet, dan moet het maar zoals het kan. En dan blijf je ook niet aan de kant staan. Er gaat levensgevaarlijke MDMA rond. In ons land zijn meerdere plekken waar je drugs kan inleveren en laten checken. Op twee locaties werd begin deze maand vloeibare oranje-bruine MDMA gevonden. Volgens deze Trimbos-onderzoeker is het spul super gevaarlijk. Als het zo hoog geconcentreerd is, eh, ja, kan dat gewoon leiden tot overwitting. Uh, eh, allerlei vitale organen eh, vallen uit en dat kan uiteindelijk leiden tot de dood. Trimbos waarschuwt om de oranje-bruine MDMA niet in te nemen... of meteen 112 te bellen als iemand dat wel heeft gedaan. De turleraar die Esmee van 14 jaar zou hebben misbruikt en gedood... had ook kinderporno op zijn computer staan. Geen beelden van Esme, zegt het OM. Het materiaal kwam van internet. Vorig jaar op Oudjaarsdag werd Esme in Leiden doodgevonden in een park. Al snel kwam haar turnleraar als verdachte in beeld. Het weer, het is nu even droog, maar wel bewolkt. En vanmiddag gaat het vanuit het zuiden weer regenen. Het is een graad of 23. Morgen ook 23 graden, zon in het oosten. En dan zijn er wolken en buien in het westen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam rijdt het verkeer nog langzaam.